Ties van Kesteren met het NOS-journaal. Bij een frontale botsing tussen twee auto's in het Duitse Ochtroep... zijn alle zesde inzittenden om het leven gekomen. Afgelopen nacht kwam een van de auto's op de verkeerde weghelft terecht... nadat hij vermoedelijk in een slip was geraakt. Bij het ongeluk, net over de grens bij Enschede, brandde één auto helemaal uit. Volgens de Duitse politie gaat het om het zwaarste verkeersongeval ooit in de regio... Duitse media melden dat onder de slachtoffers een, van een voetballer zat... die lange tijd voor plaatselijke club speelde. De wedstrijden van die club zijn afgelast. Op het illegale muziekfeest in Peer, net over de grens in België... heeft de politie acht mensen opgepakt, meldt de Vlaamse omroep VRT. Bijna 80 mensen kregen een boete voor alcohol en drugsgebruik in het verkeer. Op het feest, dat werd gehouden in een vroegere meubelfabriek... kwamen ook veel Nederlanders af. Er zouden ruim duizend bezoekers zijn geweest. De politie heeft 45 verdachten in beeld voor ernstige geweldsmisdrijven in Amsterdam... rond de wedstrijd Ajax-Maccabi vorige week donderdag. Onder hen zijn ook Israëliërs. Negen mensen zitten vast op verdenking van strafbare feiten. Allemaal hebben ze de Nederlandse nationaliteit. De politie zegt veel beeldmateriaal te hebben en roept betrokkenen op om zich te melden. Op basis van die beelden verwacht de politie nog meer aanhoudingen. Een 18 karaats gouden zakhorloge van een passagier van de Titanic... heeft bij een veiling bijna 2 miljoen euro opgebracht. Het horloge was in bezit van de kapitein van het schip Carpathia... dat na het zinken van de Titanic zo'n 700 passagiers redde. De kapitein kreeg het horloge van drie vrouwen die hij had gered. Alle drie hadden hun man verloren tijdens de ramp in 1912. Volgens het Veilingshuis is het bedrag van bijna 2 miljoen... het hoogste ooit voor een object van de Titanic. Het weer. In het hele land gaat het de komende avond regenen. Vannacht is het een graad of 3. Morgen bewolkt en in de loop van de dag regen. En dan wordt het ongeveer 7 graden. Dit was het NOS Journaal.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 as we dip in the melodic sea. Rhythm keeps flowing and drips to MC. Sweet sugar pop, sugar pop, rocks and pop. You don't stop till the sweet beat drops. I shall improve as I stick and move. Vivid poems recited on top of the groove. Smooth mind, floating like a butterfly. Notes set float sung like a lullaby. Brace yourself as the beat hits ya. Dip, trip, flip, fantasia. What's that? Diddy diddy Yeah. Diddy diddy Funky, funky. Feel the beat drop, jazz and hip hop, dripping in your dome, it's a zone and bop.